Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tweede Kamervoorzitter vermoedt dat premier Rutte beter had kunnen zwijgen toen PVV-leider Wilders donderdag tegen hem zei doe eens normaal man. Dat zei ze in met het oog op morgen. Rutte antwoordde direct doe zelf normaal, waardoor volgens Verbeet een verbale tenniswedstrijd ontstond, waar zij als voorzitter niet tussen kon komen. Als de minister-president zo in zijn ambt bejegend wordt, zei Verbeet, dan kan hij beter stilvallen en een reactie aan de voorzitter overlaten. Rutte zei in dezelfde uitzending dat hij juist uit plaatsvervangende schaamte handelde en dat hij met zijn reactie scherp afstand heeft genomen van de opstelling van Wilders. De PVV-leider was op dat moment totaal ontspoord, aldus de premier. De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, heeft geen spijt van zijn uitspraak dat hij een Grieks faillissement niet uitsluit. Knot deed zijn uitspraak in het FD en haalde daarmee de internationale pers. Volgens Knot wilde hij duidelijk stellen dat de Europese Centrale Bank op alle mogelijke scenario's is voorbereid. Minister De Jager sprak vorige week ook over een mogelijk faillissement van Griekenland. Knot had zich niet gerealiseerd dat het andere gevolgen kon hebben als de president van de Nederlandse Bank dergelijke uitspraken zou doen. De Jager en Knot zijn bij de jaarvergadering van het Internationaal, Internationaal Monetair Fonds. Daar moeten de financiële leiders volgens De Jager het vertrouwen van de markten herwinnen. De Zeeuwse politie weet nog steeds niet wat de oorzaak is van de mysterieuze knal die gisteravond in een deel van Zeeland is gehoord. De telefoon bij de politie stond rood gloeiend. Vooral in de omgeving van Vlissingen hadden veel mensen de knal gehoord. De politie is gaan kijken op het strand van Ritten, waar volgens getuigen een zelfgemaakte bom was ontploft. Maar er zijn geen aanwijzingen gevonden dat dat inderdaad de oorzaak was.